Kees Rood met het NOS-journaal. De man die van belaagde in de bekerwedstrijd tegen Ajax wil nadrukkelijk zijn excuses aanbieden aan de doelman. Dat heeft de advocaat van de 19-jarige man gezegd in Nieuwsuur. De man noemt zijn actie een domme daad en hoopt dat deze geen gevolgen heeft voor Esteban. Hij ziet ook af van aangifte tegen de keeper die een paar keer op zijn belager intrapte. Esteban kreeg voor dat trappen de rode kaart van scheidsrechter Nijhuis. Die werd vandaag geseponeerd door de KNVB. De Tweede Kamer wil een onderzoek naar het functioneren van muziekrechtenorganisatie Buma Stemra. Volgens Kamer is het vertrouwen in Buma Stemra de laatste tijd ernstig beschadigd. Een bestuurslid van de organisatie kwam in opspraak omdat hij een componist hulp had aangeboden om misgelopen royalties te innen, in ruil voor een derde van het bedrag. De Tweede Kamer vindt dat de zaak tot op de bodem moet worden uitgezocht. Het kabinet moet desnoods maatregelen nemen om het vertrouwen in Buma Stemra te herstellen. Tienduizenden mensen hebben onnodig een aanvullende tandartsverzekering. Dat heeft de Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Tandheelkunde, NMT, gezegd in Nieuwsuur. Mensen met een goed gebit hebben geen aanvullende verzekering nodig... en wie zo'n verzekering heeft kan hem beter opzeggen, zegt de NMT. Volgens de voorzitter van de organisatie is het goedkoper om de rekening zelf te betalen. De Verenigde Staten hebben bijna 8 miljoen euro uitgeloofd voor de tip die leidt naar de belangrijkste financier van Al-Qaeda. De Syriër zou vanuit Iran opereren heeft als taak in het Midden-Oosten geld in te zamelen en strijders te werven. PSV heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de KVB-beker. In Enschede werd FC Twente met 2-1 verslagen. Daar was wel een verlenging voor nodig. Na 90 minuten stond het 0-0. Eerder op de avond plaatste Vitesse zich voor de kwartfinales. FC Eindhoven verloor in eigen huis met 2-1 van de Arnhemmers. Het weer, morgen is het grijs en ongeveer 10 graden. In de avond gaat het regenen.